Van 4 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS zoveel misgegaan dat nog steeds niet duidelijk is wanneer er kan worden gevlogen. Een bestuurder van de vliegmaatschappij heeft gezegd dat hij verwacht dat het vliegveld wordt gesloopt en dat er opnieuw aan de bouw wordt begonnen. De kosten van het nieuwe Berlin-Brandenburg Airport zijn al opgelopen van 2 tot meer dan 7 miljard euro. Justitie in de VS onderzoekt het vergaren van data van 50 miljoen Amerikanen op Facebook. De gegevens zijn volgens The Observer en de New York Times gebruikt om Donald Trump te helpen de presidentsverkiezingen te winnen. Het data-analysebedrijf Cambridge Analytica heeft de privégegevens in 2014 buitgemaakt. Het bedrijf werd toen geleid door Steve Bannon, die later een grote rol speelde in de campagne van Donald Trump. Ondanks de kou hebben vannacht in Amsterdam zo'n 3000 mensen meegelopen met de stille omgang. De pelgrims trokken biddend door de straten om het zogenoemde mirakel van Amsterdam te herdenken. Daarbij braakte in 1345 een stervende man een hostie uit. Die kwam in het haardvuur terecht, maar bleek de volgende ochtend ondanks het vuur nog intact. De stille omgang wordt al sinds 1881 gelopen. Door het koude weer waren er een stuk minder mensen dan vorige jaren. Politie in Den Haag heeft gisteren meer dan 300 gereedschapskoffers in beslag genomen... die waarschijnlijk waren gestolen uit bedrijfsauto's. De koffers werden op meerdere adressen gevonden... nadat twee mensen waren aangehouden bij een auto-inbraak. De koffers staan nu allemaal op het bureau in het stadsdeel Loosduinen... dat nu helemaal vol staat. Het weer, in het noorden en midden opklaringen. In het zuiden wat meer wolken, minima rond min 4 graden. Maar door de stevige noordoostenwind voelt het kouder aan. In het zuiden kan het plaatselijk glad zijn. Ook overdag nog veel wind. Vanuit het noorden op meer plaatsen zon.